Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse minister heeft zich kandidaat gesteld voor de opvolging van haar landgenoot Strauss-Kaan bij het IMF. Lagarde geldt als de favoriet voor de topfunctie. Ze heeft de steun van de Europese landen. Europa bezet traditiegetrouw de topfunctie bij het IMF en Amerika die bij de Wereldbank. De opkomende economieën als China, India, Brazilië en Zuid-Afrika willen geen Europeaan meer aan de top van het Internationaal Monetair Fonds. Ze hebben daartegen bezwaar aangetekend, maar hebben nog geen eigen kandidaat. Het kabinet gaat fors bezuinigen op de subsidies aan organisaties van patiënten en gehandicapten. Volgens minister Schippers en staatssecretaris Veldhuizen van Zanten kunnen die organisaties doelmatiger gaan werken. De bewindslieden vinden dat ze meer moeten samenwerken. Oudere organisaties krijgen helemaal geen subsidie meer. Het lijkt erop dat de problemen met de aswolk uit IJsland snel voorbij zijn. Volgens de IJslandse autoriteiten is de uitbarsting van de vulkaan vannacht gestopt. Sinds 5 uur komt er geen as meer uit. Verder is het vliegverkeer boven Noord-Duitsland weer hervat. De luchthavens van Berlijn en Hamburg gaan vanmiddag weer open. De medische tak van Philips is opnieuw in opspraak. Na een omkoopschandaal in Polen zijn er nu aanwijzingen voor gesjoemel met verkoopcijfers in Mexico. De cijfers werden veel rooskleuriger voorgesteld dan dat ze in werkelijkheid waren. Dat is zeer waarschijnlijk gebeurd in 2009 en mogelijk ook in 2008. In het stadshart van Amsterdam mogen geen nieuwe souvenirwinkels en mini-supermarkten komen. Het stadsdeelcentrum vindt dat de overmaat van winkeltjes het centrum geen goed doet. Daarom is het bestemmingsplan gewijzigd. In het gebied liggen nu bijna 100 souvenirwinkels en 24 mini-supermarkten. Dat aantal is de afgelopen jaren toegenomen. Het weer, vanmiddag veel zon met lokaal een paar stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselvallig, bewolkt, geregeld buien en 17 tot 20 graden.